die waait door jouw haren. Wat een romantische tijd toen wij twee daar waren. Ik nam jouw hand en je keek heel ver. op Santa Helena. Onze liefde kwam echt tot bloei op die tropische reis. De zwoele nachten zo vol van geluk als op Santa Helena. ons twee deed, zie ik nu pas later. De zee was bijna zo warm als de tropische wind. Wat een heerlijke plek waar de liefde voor in de wind. De heerlijke bloesem die je nergens anders vindt. De zwoele nachten zijn nergens zo mooi als op Santa Helena. Onze liefde kwam echt tot bloei op die tropie. als op Santa Helena. Zijn een droom voor ons twee, voor ons het paradijs. Zijn